11 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De coalitiepartijen in de Belgische regering hebben een akkoord bereikt over de begroting. Er is weken onderhandeld over 3 miljard euro aan bezuinigingen. De besprekingen verliepen zo moeizaam dat premier Michel deze week de Belgische variant van de troonrede uitstelde. De FARC wil het vredesakkoord met de Colombiaanse regering niet aanpassen, zegt Tanja Nijmeijer in een interview met Nieuwsuur. De Nederlandse, die zich in 2002 aansloot bij de guerrillabeweging, zegt dat de FARC zich terugtrekt in de jungle als het akkoord niet doorgaat. Maar Nijmeijer denkt niet dat dat gaat gebeuren, omdat de vredesbesprekingen al zover zijn gekomen. De Colombiaanse president Santos sloot een akkoord met de FARC, maar werd in een referendum teruggefloten door de bevolking. Hij praat nu opnieuw met de FARC. In de VS hebben zich nog eens twee vrouwen gemeld... die zeggen dat ze zijn aangerand door presidentskandidaat Donald Trump. Eén vrouw zegt dat ze in de jaren 90 in een nachtclub in New York... door Trump is lastiggevallen. Hij zou zijn hand onder haar minirok hebben gestoken. Een andere vrouw zegt dat ze in een tv-programma van Trump... door hem op de mond werd gekust. Trump zelf ontkent. De oermelk die vanaf maandag in de schappen van de supermarkt ligt... is volgens deskundigen vooral een reclameverhaal. De bewering dat deze zogeheten A2-melk een oplossing kan zijn... voor darmklachten door gewone melk... is wetenschappelijk niet goed onderbouwd... zeggen het Voedingscentrum en de Wageningen Universiteit. Volgens deskundigen verschilt de oermelk helemaal niet zoveel van gewone melk. Een 24-jarige automobilist in Dordrecht is zwaar gewond geraakt... toen hij probeerde aangestoken vuurwerk uit zijn auto te gooien. Het lukte niet, het vuurwerk ontplofte in de wagen. Door de explosie werd de man uit zijn auto geslingerd. Hij is met een beenwond en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Later zei hij dat het zijn eigen schuld was geweest. Het weer vannacht is het bewolkt en trekt in een gebied met regen en motregen over het land. Morgenochtend trekt die regen weg en vooral smiddags schijnt de zon geregeld. Het wordt morgen een graad of 16. Dit was het NW.